Mariette Krol met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft de afgelopen twee dagen de kabinetsplannen voor volgend jaar nog flink aangepast. Zo komt er 675 miljoen euro voor een salarisverhoging voor zorgpersoneel... betaald uit een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Ook komt er voor 2 miljard aan extra investeringen... onder meer in wonen, lerarensalarissen en veiligheid. Bij de stemmingen aan het eind van de algemene politieke beschouwingen vannacht... bleek dat de voltallige Tweede Kamer af wil van het leenstelsel voor studenten. Alle partijen stemden voor een motie om het stelsel te vervangen door een basisbeurs. Ook de regeringspartijen, die dat de afgelopen kabinetsperiode nog tegenhielden. De voormalige Catalaanse leider Puigdemont is aangehouden op Sardinië. Het Spaanse Hoge Rechtshof wil hem nog steeds vervolgen... voor het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017. Het had een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Sinds afgelopen zomer is Puigdemonts onschendbaarheid... als lid van het Europees Parlement opgeheven. De commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt... heeft vier medewerkers van oud-president Trump gedagvaard. Onder andere zijn voormalig stafchef Mark Meadows en oud-adviseur Steve Bannon. Ze hadden nauw contact met Trump, ook op de dag van de kapitoolbestorming in januari. De commissie wil weten wat Trump daarvan wist. En zeker 750.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder... zijn vorig jaar slachtoffer geworden van online seksuele intimidatie. Vooral jonge vrouwen. Zo kreeg bijna 30% van de meisjes tussen de 16 en 18 jaar... te maken met ongewenst seksueel gedrag via internet... Bijvoorbeeld met kwetsende opmerkingen of naaktfoto's. Het weer bewolking en in het binnenland kans op mist. Op de meeste plaatsen droog en in de loop van de dag zonnige periode bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is het vooral nog aansluiten op de A4.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 Neem ik spar als besluit. Laat me schepen achter. ZFM Zandvoort. It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to the paint with passion. It was planets meeting. It was synced up breathing.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 en ze nog flink aangepast. Zo komen er honderden miljoenen voor meer salaris voor zorgpersoneel... en ook voor de woningmarkt, lerarensalarissen en veiligheid. En de hele Tweede Kamer wil af van het leenstelsel voor studenten. In het centrum van Alkmaar hebben criminelen vannacht geprobeerd een geldautomaat op te blazen. Er waren twee harde knallen te horen en veel ruiten van huizen en winkels in de buurt zijn gesprongen. De Belastingdienst gaat weer schulden innen na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis. De fiscus verstuurt de komende dagen zo'n 500.000 blauwe brieven... aan mensen met bijvoorbeeld een achterstand in de wegenbelasting. Het weer, eerst nog kans op mist en bewolking. Maar vanmiddag meer zon en 19 tot 22 graden. zomer dépasser tes premiers ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Smoothest cat on the block.